Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het heeft volgens de jongste cijfers nog ruim 73 miljard dollar in kas. Volgens tv-zender CNN is Apple rijker. Het computerbedrijf heeft volgens officiële cijfers ruim 76 miljard dollar aan cash en direct verhandelbare waardepapieren. Amerikaanse media hebben steeds meer kritiek op het optreden van de politici die er maar niet in slagen om een compromis te bereiken over een plan om de Amerikaanse staatsschuld op orde te brengen. De Amerikaanse Senaat stemde de afgelopen nacht tegen een plan van de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. In Gasteren bij Assen is een man opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij vannacht een schuur in brand heeft gestoken. Het vuur kon op tijd worden geblust. Getuigen hadden de man van 41 herkend toen hij op hetzelfde terrein van de schuur coniferen in brand stak. Dat deed hij toen de schuur net in brand stond. De politie vermoedt dat hij ook betrokken is bij enkele andere recente branden in het dorp. De afgelopen weken is in Gasteren onder meer brand gesticht in een paar schuren en een vakantiewoning. In het riool van Amsterdam is een lijk gevonden. Het lichaam werd gisteren al gevonden door medewerkers van een rioleringsbedrijf die aan het werk waren aan de Krukiersweg in Amsterdam-Oost. Toen was nog niet duidelijk dat het om een stoffelijk overschot ging. Vermoedelijk lag het lijk al enige tijd in het riool. De politie houdt rekening met een misdrijf. De drukte op de Franse wegen neemt toe en op de snelweg Lyon richting het zuiden is er nu echt sprake van Zwarte Zaterdag. Tussen Lyon en Orange, een afstand van ruim 150 kilometer, rijdt het verkeer bijna overal langzaam of staat het vast. In en rond Parijs valt de drukte nog steeds mee. In Duitsland zijn er vooral lange files ten zuiden van München richting Oostenrijkse grens. De wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland is een uur. Voor de Mont Blanc-tunnel richting Italië heeft het verkeer een vertraging van twee uur. Het weer, af en toe wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden. Morgen opnieuw bewolkt, vanaf maandag weer zon en zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 2 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 So you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. I find lines between fate and destiny do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.